Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De PVV, VVD en BBB hebben vanavond de koppen bij elkaar gestoken... samen met informateur Ronald Plasterk. Grote afwezige is Pieter Omtzigt. Politiek verslaggever Xander van der Wulp legt uit dat de andere drie partijen... Omtzigt neerzetten als degene die een rechts meerderheidskabinet blokkeert. En dat vindt hij niet fijn. Hij weet ook dat hij veel kiezers heeft die zo'n rechtskabinet juist wel zien zitten. Maar hij heeft ook te maken met zijn eigen partij. Vooral met zijn eigen fractie hier in de Tweede Kamer. Twintig mensen inmiddels. Waarvan ook inmiddels bekend is dat een flink deel daarvan echt principiële bezwaren heeft tegen een, nauwe samenwerking met de PVV van Geert Wilders. Dus hij zegt dat hij stopt met de gesprekken vanwege de eh, financiële tegenvaller. Maar principiële bezwaren spelen ook wel degelijk een grote rol. Plasterk heeft wel een een brief van NSC ontvangen waarom ze niet verder willen praten nu. De inhoud van die brief is geheim, maar komt wel bij het rapport waar hij binnenkort mee naar buiten komt. De Israëlische premier Netanyahu wil doorgaan met de oorlog in Gaza. Hij gaat niet akkoord met het voorstel van Hamas voor een staakt het vuren. Een totale overwinning is de enige oplossing, zei hij in een toespraak in Jeruzalem. Ook herhaalde hij dat Hamas op geen enkele manier aan de macht kan blijven in de Gazastrook. De Schiedamse jeneverstoker Nolet neemt het drankenbedrijf Lucas Bols over. De twee Nederlandse bedrijven bestaan al honderden jaren... en willen met de overname hun positie versterken. Nolet kun je kennen van oma-drankjes als Ketel 1 jenever... en Lucas Bols maakt Blasts from the Past als Passoa, Pisang Ambon en Gold Strike. Ja, heb jij een ex die dit soort vibes geeft? Hallo, hier ben ik weer. Ik ben net een kakkelak. Ik kom gewoon weer terug. Dan kun je hem of haar iets prachtigs geven deze Valentijnsdag. Geen roos natuurlijk, maar bij de dierentuin in New York kun je een kakkerlak naar je ex laten vernoemen. Speciale actie van de Bronx Zoo waarmee ze de Madagaskar kakkerlak ook eens aandacht willen geven. En er zijn al 54.000 kakkerlakken die een naam hebben gekregen. Het weer vanavond en vannacht droog. Het kan zelfs een beetje vriezen. Morgen vanuit het zuiden wat regen.